Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een kolenmijn in het oosten van Oekraïne is getroffen door een explosie. Een leider van de pro-Russische separatisten zegt dat er zeker 30 doden zijn. Maar de Oekraïense vakbond voor mijnwerkers gaat volgens nog uit van tenminste één dode. De mijn ligt bij de stad Donetsk die in handen is van de opstandelingen. Voor het leven van tientallen mijnwerkers moet worden gevreesd, zegt de voorzitter van de mijnwerkersvakbond. Onder de grond zitten nog tientallen kompels vast. In Parijs zijn vannacht twaalf drones gezien. Ze vlogen langs de Seine, boven het Place de la Concorde en rond de ring van Parijs. afgelopen weken vlogen al vaker onbemande vliegtuigjes boven de stad. En dat is verboden. De politie heeft ook nu geen idee waar ze vandaan komen. Kamervoorzitter van Miltenburg is opnieuw in opspraak geraakt. De Tweede Kamer stemde gisteravond over een motie van wantrouwen van de Partij voor de Dieren tegen minister Kamp. In een hoofdelijke stemming stemden 11 Kamerleden voor de motie en 101 er tegen. Na afloop van de stemming zei Van Miltenburg tegen een medewerker terwijl de microfoon nog open stond. What you do about nothing vind ik die hoofdelijke stemming. Ofwel een hoop gedoe om niets. Direct daarna heeft de Kamervoorzitter haar excuses aangeboden. De KNVB heeft in de competitie drie punten van eredivisieclub FC Twente afgetrokken. De straf is opgelegd omdat de club de financiën nog steeds niet op orde heeft. Volgens de voetbalbond is FC Twente voor de tweede keer afspraken niet nagekomen. Ingewijden zeggen dat Twente de afgelopen jaren op de grote voet heeft geleefd. Een flinke hypotheek op het stadion, hogere salarissen en kostbare transfers bleken te zwaar op de begroting te drukken. Inmiddels heeft de club besloten om 8 miljoen euro te bezuinigen. Zo worden contracten opnieuw bekeken en komen de beloften niet meer uit in de Jupiler League. Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolken. Vanochtend in het noorden een bui, vanmiddag meer buien met kans op hagel en onweer. Het wordt 7 of 8 graden en er staat een stevige westelijke wind. Morgen droog met geregeld zon. Dit was het... En... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan een file na een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... bij knooppunt Battenverdorp, 4 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht.